Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt nog een rechtszaak over de MH17. Er zijn al drie mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de vliegramp. Maar nu gaat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kijken... naar wat de rol van Rusland als land is geweest. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De motivering van de rechters hebben we nog niet gehoord... maar wel het besluit, namelijk dat de zaak in behandeling kan worden genomen. Rusland heeft steeds gezegd dat kan helemaal niet, want het was ons grondgebied niet. Het speelde zich af in Oekraïne en we hebben er niks over te zeggen. Kennelijk zijn de rechters daar niet mee eens. Ook deze zaak kan weer jaren duren. Als Rusland ook volgens het Hof schuldig is, zou het kunnen dat Rusland schadevergoedingen moet betalen. Al trekt het land zich al jaren niks aan van uitspraken van het Mensenrechtenhof. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de excuses die het kabinet vorige maand heeft gemaakt voor het slavernijverleden. De Kamer debatteert er vandaag de hele dag over, want zij moeten de regering controleren. Premier Rutte zei in december namens de Nederlandse Nederlandse staat sorry voor het slavernijverleden. Na al het gedoe op Schiphol met lange wachtrijen is het bijna niet voor te stellen... maar studenten van het mbo-college Airport in Hoofddorp staan te springen... om als luchthavenbeveiliger aan de slag te gaan. Er is veel werkgelegenheid en dat is altijd positief voor ons beveiligers. Elke maand verlaten 50 studenten de opleiding met een beveiligersdiploma op zak. En Schiphol wil komende meivakantie 850 nieuwe beveiligers aan de slag hebben. Of het dan gedaan is met de chaos van afgelopen zomer... Schiphol-directeur Zondag is nog voorzichtig. Ja, het zal erom spannen of we de 8,50 halen. Ik, ik, ik, ik, hoop het wel, maar ik weet niet zeker. Maar het zit wel in die buurt. Om de studenten voor te bereiden op het echte werk... heeft de opleiding een oefenruimte met een kopie van een security lane... zoals op Schiphol. Die werd gisteren geopend. Het weer nog bewolkt en koud met 3 graden aan zee en 0 richting Duitsland. Vanavond laat is er in het oosten en zuidoosten kans op sneeuw of ijzel. Morgen een mix van zon, wolken en een bui bij 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de spits op gang, maar er staan nog maar een paar korte files.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 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over de rol van Rusland... bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Nederland had het Europese Hof voor de Rechten hierom gevraagd. Pier Eringa wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. De 61-jarige Eringa was hiervoor onder meer de baas van ProRail. Het weer, het is bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 1 en 3 graden. Maar het blijft tot de avond droog. Wel vanavond vanuit het noordwesten uit regen. In het oosten en zuidoosten kan er ook natte sneeuw vallen. outside when I fall asleep Tell me what I'm waiting for Tell me what I'm waiting for I know it's wrong, but we need each other No, it's wrong, but we need each other I move mountains on my own, don't need nobody, yo Change your mind when I change my life, better stop.